7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind stopt na de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Hij heeft dan bijna 15 jaar in de Kamer gezeten. Voordewind is 54 en hij vindt dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Hij kwam in 2006 voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer... en heeft zich onder meer ingezet voor godsdienstvrijheid, slachtoffers van oorlogsgeweld en meer ontwikkelingshulp. De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden heeft genoeg gedelegeerden binnengehaald... om namens de Democraten mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Dat zegt persbureau Associated Press op basis van de voorverkiezingen die dinsdag zijn gehouden. Biden was al de gedoodverfde democratische presidentskandidaat. Hij neemt het in november op tegen Donald Trump. Bij een betoging tegen politiegeweld in Mexico-stad... hebben demonstranten de Amerikaanse ambassade belaagd. Ze gooiden stenen en molotovcocktails. cocktails Net als in de VS gaan ook in Mexico demonstranten de straat op tegen politiegeweld. Ze vragen om gerechtigheid na de dood van een bouwvakker vorige maand. Hij stierf nadat hij door de politie was opgepakt. Drie betrokken agenten zijn gisteren aangehouden. De politie waarschuwt mensen om extra op te letten als ze online fitnessartikelen of elektronica bestellen. Het landelijk meldpunt internetoplichting ziet een explosieve toename van het aantal fraudemeldingen bij dit soort apparatuur, meldt het AD. Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft de politie hierover zo'n 800 aangiften binnengekregen. In Rotterdam is gisteravond een man op straat doodgeschoten. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Politiemensen troffen de man zwaargewond aan, maar konden niets meer voor hem doen. Vlak bij de plek van de schietpartij in Capelle aan de IJssel... vonden agenten een brandende auto. Mogelijk is die door de daders gebruikt als vluchtauto. Het weer vanochtend nog zon, Soms een bui, later neemt vanuit het westen de bewolking toe...